Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland geeft veel meer belastingvoordelen dan gedacht aan bedrijven als zij olie, gas of kolen gebruiken. Jaarlijks gaat er tussen de 40 en 46 miljard euro naar de luchtvaart, grote staalbedrijven, maar ook kolencentrales. En hoe meer fossiele brandstoffen ze gebruiken, hoe meer ze gematst worden in de belasting. Dat blijkt allemaal uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag van klimaatminister Jette. Hij berekende eerst zelf dat het om zo'n 4,5 miljard euro zou gaan. Maar het blijkt dus tien keer zoveel te zijn. In België horen de daders van de terreuraanslagen in Brussel straks hun straf. In 2016 waren er aanslagen op andere, onder andere vliegveld Zaventem en in de metro van die stad. Er was al besloten dat de daders schuldig zijn, maar hebben dus moeten wachten op die uitspraak. Correspondent Ardi Stemerding vertelt hoe dat zit. Het is een juryzaak. Eh, uh, de jury heeft samen met de rechter eh, uiteindelijk de straf eh, bepaald. En die straf die horen ze dus vanavond pas, terwijl ze voor de zomer al hebben gehoord, alle mannen die hier vanavond zijn, of ze schuldig zijn bevonden of niet. En dus heeft die jury de afgelopen paar dagen weer helemaal in afzondering gezeten. Mochten niet communiceren met de buitenwereld. Niemand wist ook waar ze eh, zaten. En kreeg iedereen ineens vanmiddag in de loop van de eh, middag een paar uur geleden een mailtje en een appje. We zijn eruit. Eh, kom naar de rechtbank. Zes daders kunnen levenslang krijgen. Bij de aanslagen in België kwamen 30 mensen om het leven en 240 anderen raakten gewond. En je kon vandaag een stukje Amsterdam ophalen. De gemeente geeft gratis brokstukken weg van historische gebouwen die zijn gesloopt. Het was een komen en gaan bij de opslagloods waar al die stukjes geschiedenis konden worden opgepikt. En ook deze man wilde het niet missen. Wat heeft u te pakken? Ja, wat hebben we te pakken? Drie hele mooie ornamenten uit Amsterdamse grachten. Ik, ja, ik woon nu in Vinkervee, maar voorheen Amsterdam. Mijn ouders komen daar vandaan, dus ja, ik wil gewoon iets hebben voor moois voor in mijn tuin. Het is uniek. Ja. Dit ga je niet, uh, nee, dit ga je niet wegdoen. Nooit. Nee, never nooit. De nieuwe eigenaren moesten wel een contract ondertekenen... waarin ze beloven dat ze het niet gaan doorverkopen. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het droog. Later vanavond wordt het ietsjes frisser met een graad of 10.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 I did some back, it's a big foundation. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. She want put me for tight condition. Tight condition, tight condition, tight condition, She love me now, she shoot it. She know me come from Why should they end? know She let me Ik that you did, you ik me confirmation. Why shouldn't Ik end, you know? connection my always loving partner. I soaking up my mind, filling up my glass. I'm gone at last. Come on, oh, oh. when I'm yo cargado molly. Entró a la disco y dijo Ali.